12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders dreigt met een rechtszaak tegen de Rekenkamer in Rotterdam om de publicatie van een gevoelig rapport tegen te houden. De Rekenkamer heeft de computersystemen onderzocht en concludeert in het rapport dat de beveiliging van de persoonsgegevens van de gemeente niet op orde is. Het rapport wordt woensdag gepubliceerd. Het college wil dat tegenhouden omdat het hackers zou kunnen wijzen op de zwakke punten in de beveiliging. Het COC heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een homostel in Arnhem vannacht. De twee liepen hand in hand over straat toen ze belaagd werden door een groep van zes tot acht jongeren. Een van de mannen verloor vijf tanden nadat hij werd geslagen met een betonschaar. De politie heeft twee verdachten van 14 en 20 opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos. Het COC roept slachtoffers op om altijd aangifte te doen van mishandeling. De Servische presidentsverkiezingen zijn met overmacht gewonnen door premier Alexander Vucic. Hij kreeg volgens de exit polls 58 van de stemmen. Het presidentschap is nu nog een ceremoniële functie, maar de verwachting is dat Vucic dat gaat veranderen. De oppositie heeft veel kritiek op hem omdat hij zich zou hebben ontwikkeld tot een autoritair leider. De verplaatsing van een struikelsteen in Amsterdam heeft zelfs in Israël het nieuws gehaald. De gedenksteen voor een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog is verplaatst omdat bewoners de steen niet voor hun deur wilden hebben. Ze vonden het te confronterend en ze zeiden last te hebben van mensen die naar binnen kijken. Veel mensen reageren verontwaardigd op het nieuws dat de steen nu even verderop is neergelegd. Vanmiddag zijn er zelfs bloemen gelegd op de tegel. En dan het weer. Het is bewolkt met lokaal kans op nevel en motregen. Morgen start de dag grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon door.